De stemming was eigenlijk een formaliteit, want gisteren stemde de Milieucommissie er ook al voor. Hoekstra is nu benoemd tot en met volgend jaar zomer. Dan zijn er Europese verkiezingen, waarna er ook een nieuwe Europese Commissie komt. Kan zijn dat hij dan mag blijven, maar dat is geen zekerheidje. In Taiwan is orkaan Koinu aan land gekomen. Het gaat er heftig aan toe met windstoten van rond de 250 km per uur. Correspondent Gary van Pinksteren weet meer. Die orkaan gaat nu over Taiwan heen. Er is één dode gevallen en er zijn 300 mensen eh, gewond geraakt. En die dode is eh, gevallen omdat er glas in het rond vloog. En daar is, die, is die, die persoon door geraakt en daaraan is die persoon overleden. Meestal buigen orkanen af en raken ze Taiwan niet. Deze dus wel. Nog meer noodweer in India. Daar zijn ruim 100 mensen vermist na overstroming in het noordoosten van het land. Komt door hevige regenval. En bestuurders die op de snelweg onder een rood kruis doorrijden... worden binnenkort misschien automatisch stilgezet. Een bouwbedrijf heeft een kastje gemaakt waarmee ze op afstand de noodstopsystemen van veel auto's kunnen activeren. Dat is hard nodig, zegt de baas van het bedrijf. Ik heb iedere dag ongeveer 50 eh, collega's werken op de vluchtstrook. En wat ik, eh, wat ik zie en wat ik terugkrijg van, eh, van die collega's is dat die werkzaamheden steeds onveiliger worden. Onder andere door het gedrag van, van automobilisten in Nederland. Hij wil de noodstopkastjes gaan gebruiken in pijlwagens. Dat zijn van die rijdende afzettingen met grote verlichte pijlen erop. Moet u wel nog even mee wachten. Eerst moeten regels en wetten worden aangepast.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 Maybe if I act like that Flipping my blonde hair back Push up my bra like that on my like that is Say what? to 95 onto the new style track we're going back back, your head Boy and gal, take it on, Michelle I think about yeah.